van 5 uur. Kees Groot met het NOS-show Verenigde Staten staan lange rijen. Cijfers over de opkomst bij de presidentsverkiezingen zijn er nog niet. Vanmiddag bracht de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton haar stem uit in New York. De republikein Donald Trump moet nog stemmen. Over een uur openen de laatste stembureaus in Hawaii. Morgenochtend onze tijd is waarschijnlijk de nieuwe president van de VS bekend. Het Syrische leger zegt dat het een belangrijke zege heeft geboekt in de slag om Aleppo. De troepen van president Assad zouden een wijk in het zuidwesten van de stad in handen hebben gekregen. Daardoor wordt het makkelijker om delen van de stad te bevoorraden die in regeringshanden zijn. De rebellen zeggen dat de strijd om de wijk nog niet voorbij is. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de democratie in Turkije. EU-buitenlandcommissaris Mogherini roept het land op om de mensenrechten te respecteren. Ze maakt zich vooral zorgen over de plannen voor herinvoering van de doodstraf... en het aan banden leggen van de vrijheid van meningsuiting in Turkije. In een mergelgrot bij het Limburgse Valkenburg is een hennepplantage ontdekt. Er zijn zo'n 700 tot 800 planten aangetroffen. De politie ging op onderzoek uit nadat een voorbijganger een vreemde geur dook In het gangenstelsel met grotten zat tot een paar jaar geleden nog een aquarium. Er is nog niemand aangehouden voor de hennepplantage. Minister Blok heeft de renovatie van het Binnenhof tot officieel geheim verklaard. Met het oog op de veiligheid mogen gegevens over beveiliging, installaties en inrichting niet breed bekend worden. Er komt ook geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven en installateurs, omdat dan alsnog bouwtechnische gegevens van het Binnenhof openbaar gemaakt moeten worden. Het weer, het blijft de rest van de dag op de meeste plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies is er kans op een winterse bui. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond of net iets onder het vriespunt. Lokaal is er kans op mist en gladheid. Morgen meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zalbommel. 20 kilometer stilstaand verkeer. Na een ongeluk de weg is wel al een tijdje vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 4 kilometer file. Tussen Roelofarensveen en Leidsendam 8 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend Velsen 5 kilometer file. A10 eh, Ring West richting Zaanstad tussen Zeeburg en Tuindorp 8 kilometer file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meren 14 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum 8 kilometer stilstaan tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost. Op de A15 richting Rotterdam bij Harningsveld Giesendam 3 kilometer file. 14 kilometer op de A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop Klaverpolder. Op de A27 Almere Gorkum tussen Knoop Eemnes en Knoop Lunetten Lunette 16 kilometer. A27 eh, richting Gorkum bij Noorderloos 9 dus kilometer file. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij de Uithof 4.